Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De nationale ombudsman vindt dat de overheid veel te laks heeft gereageerd op de gevolgen van de Q-koorts. Daardoor is de epidemie volgens hem te ver uitgebreid en zijn er mensen onnodig ziek geworden. Later vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers en staatssecretaris Dijksma over de Q-koorts. Een infectieziekte die onder meer door geiten op mensen wordt overgebracht. Sinds 2007 zijn zo'n 4000 besmettingen geregistreerd bij het RIVM zijn 25 sterfgevallen bekend. Tot nu toe zijn alleen gedupeerde boeren gecompenseerd, maar Q-koortspatiënten nog niet. Brenninkmeijer verwacht dat alle partijen het kabinet zullen aanspreken op compensatie van de slachtoffers. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is niet van plan te bezuinigen op de Joint Strike Fighter. Dat blijkt uit de nieuwe begroting van het Pentagon. Het ministerie wil de komende tien jaar zo'n 150 miljard dollar bezuinigen worden bases gesloten, tienduizenden banen verdwijnen... en er worden wapensystemen geschrapt. Maar de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig JSF gaat wel door volgens plan. Voor 8,4 miljard dollar kan het Pentagon volgend jaar 29 JSF's kopen. Experts denken dat de nieuwe begroting onzekerheid kan wegnemen bij andere landen die de JSF willen kopen, zoals Nederland. Als de VS minder toestellen zou kopen, zou de prijs ervan omhoog gaan. In Den Haag wordt al jaren gesproken over de opvolger van de F-16. De ESF wordt gezien als de grootste kanshebber. In het regeerakkoord staat dat het kabinet eind dit jaar een besluit neemt over vervanging van de F-16. Een gewapende man die in de Amerikaanse staat Georgia vijf brandweermannen had gegijzeld, is door de politie gedood. De gegijzelde raakte bij de bevrijdingsactie licht gewond. De vijf brandweermannen waren in de buurt van Atlanta afgekomen op een oproep voor medische hulp. Bij het huis werden ze door de bewoner bedreigd en gegijzeld. Uiteindelijk besloot de politie het huis te bestormen en daarbij kwam de gijzelnemer om het leven. Het weer geleidelijk gaat het in het zuiden regenen en die regenzone trekt langzaam naar het noorden. Overdag breekt in het zuiden soms de zon door, er valt ook een enkele bui. Het noorden blijft bewolkt en regenachtig. Temperatuurverschillen zijn groot.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 Een bijzondere LP, want eh, die LP die kwam pas eh, jaren later uit... toen eh, Karen, Karen Carpenter niet meer onder ons was. Want hoe zat het precies? In 1979 toen eh, moest Karen's broer, Richard Carpenter... even een jaartje eh, rust nemen om gezondheidsredenen. Karen bleef echter niet eh, stilzitten en die gebruikte die tijd dat ze niet kon samenwerken met Richard om een soloalbum te maken. Dat deed ze samen met Phil Ramone. Toen de plaat af was, toen ging ze natuurlijk mee naar de broer in eerste instantie en die, ja, het zal de kift geweest zijn, denk ik. Eh, die vond het maar niks, eigenlijk, eh, die LP. Vervolgens ging Carol ermee naar eh, de baas. Dat was dan de man, de hoogste baas bij uh, platenmaatschappij E&M, Herb Albert. En die vond het eigenlijk ook niet zo bijzonder. En die besloot uiteindelijk om het hele project niet uit te brengen maar er waren nogal wat kosten aan verbonden... die eh, de Carpenters gezamenlijk hadden gemaakt. Namelijk 400.000 eh, euro. Nou nee, niet euro, 400.000 dollar hadden ze erin gestopt om die plaat te kunnen maken. Maar die heeft uh, Herb Alberts, platenbaas van uh, eh, E&M, keurig terugbetaald aan de Carpenters jaren later. En dan hebben we het alweer eh, over 1989. Toen werd dat album geproduceerd door de onlangs overleden Phil Ramone alsnog uitgebracht. Karen Carpenter, je hoorde dat dus met Remember When Lovin' Took All Night... Welkom, dit wordt het tweede gedeelte van de nacht. Klinkt anders bij de vader op Radio 1. Met muziek die je doorgaans niet zo vaak hoort op eh, andere zenders. En ook niet zo vaak op deze zenders overdag. Maar daarvoor heet het dan ook de nacht klinkt anders. Ik laat je dadelijk nog een klein half uur muziek horen... die te maken heeft met het overlijden van uh, Margaret Thatcher. En dat zijn geen hommages... Ja, eens even aandacht eh, voor muziek naar aanleiding van commercials op radio en televisie. Op de radio wordt reclame gemaakt voor de optredens van eh, Joe Cocker... die in mei zullen plaatsvinden in Nederland. Hij komt namelijk naar de Heineken Music Hall. Dat zal op 10 mei zijn en een dag later zal hij optreden in Eindhoven. Dit is een track van zijn jongste album Fire It Up. Thinking back on my younger years when it was fairy tales and childish schemes. I remember watching my father play. He was the hero of all of my dreams. I said, Daddy, wanna be in a working band. Daddy, wanna be the best I can. He said, Keep your eye on the prize too i on the prize. One day you find there's a light and it shines for you. All my dreams of yesterday back through the eyes of my son. watch I realize life just begins. Fire Up. dat is de titel van zijn jongste album met erop eh, allemaal nieuwe stukken. Dit was er een van, Eye on the Prize. En je kan Joe Cocker gaan bekijken. Zoals ik al zei, 10 mei, dan treedt hij op in eh, Amsterdam in de HMH. En een dag later in het Klokgebouw in Eindhoven. En dat zal dan dus zijn op 11 eh, mei. En over ruim een maand dan wordt de zanger, de voormalige gasfitter uit uh, Sheffield, die wordt 69 jaar. Tijd voor de muziek uit de eh, reclames. Dit hoort bij een tv-reclame van Citroën... waarin je een meisje op een paard ziet, een kleuter... met lang wapperend blond haar. En dat gaat gepaard met deze muziek van Spendo Belly. freezing time, but never. No. know weken geleden dat ik die commercial gezien heb... van het Franse automerk Citroën... waarin je een meisje op een paard ziet. Een meisje, nou, dat is wel een heel jong meisje. Het is een kleutertje met lang wapperend eh, blond haar... in de wind gezeten op een paard. En dat gaat dan... Eh, begeleid worden door de muziek van Spendo Bella... die ik je net heb laten horen. Het nummertje True... En dat werd gecomponeerd door Gary Kemp. Dat was eigenlijk eh, de grote kracht achter de band Spendo Ballet. Maar hij was zelf alleen te horen op uh, de gitaar, die Gary Kemp. Maar hij componeerde wel alle muziek voor Spendo Ballet. De muziek werd gezongen door Tony Hadley. En die uh, spint nog steeds scharen bij het feit dat hij destijds de muziek heeft gezongen van Spendo Ballet want daar is het geluid van Spendo Belly wel heel herkenbaar geworden door zijn stemgeluid. En ze doen de tritje nog regelmatig op met dat bekende repertoire van Spendo Ballet. Je hoorde de True uit de jaren 80 overigens. Een andere commercial die je eh, regelmatig voorbij ziet komen op de televisie... maar ook op eh, internet. Als je mm, bijvoorbeeld een YouTube-filmpje wil gaan bekijken... dat is een film die je verleidt om een abonnement te nemen... van abonnement of in ieder geval het programma Google Chrome te downloaden komt eh, hoe heet dat dan weer, een, eh, een, provider niet. Een, eh, nou ja, maar <laughs> komt ook in ieder geval op. Het is de tegenhander van, van Internet Explorer. En als je dat filmpje ziet, dan hoor je de muziek van de Mimis. De Mimis, ik had zelf nog nooit gehoord van die band, de Mimis. Het gaat om het nummer de Porch Song. Wat verder niet zo'n interessant liedje is, maar dat begin dat is natuurlijk wel heel mooi. We horen het dus bij Google Chrome. Sorry about those things I said before. Sorry about those things I said before. People come and people go. People come by now, you know. And I'm sorry about all those things. One day you'll realize how sorry I was that you had to go. can't see no moon. Take away the sun, you can't see no moon. Need the one to see them both. Need the one by now, you know. Take away the sun, you can't see no moon. Knew that you had to leave, but I'm sorry that you had to go so soon. turn these days to weeks. But I cannot stretch them so, but I can not by now, you know. I wish I could turn these days to weeks. Be alright when you're gone, but I'm sure gonna miss your sunny cheeks. de mimies. En zo hoorde je dan de muziek die gebruikt wordt bij de tv-commercial... en ook eh, de internet commercial. want die is eh, regelmatig ook te zien op eh, internet... op de diverse sites van Google Chrome. En Google Chrome, heb ik, <laughs> ik, heb het woord opgezocht, dat is een browser. Een browser inderdaad, net als Internet Explorer en Firefox. Goed, dat zijn voor dan de muziekjes afkomstig uit de diverse tv- en radiocommercials. Even wat eh, live muziek. Live muziek die ook komende zomer te zien zal zijn op een aantal festivals. Het gaat om het fenomeen Passenger, de singer-songwriter.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 Ah, dat was mooi. Zo werd dat allemaal eh, gemaakt en gezongen op 11 november jongsleden in de studio van 3FM bij uh, eh, Giel Beelen. In het vroege ochtendprogramma Passenger die je hoorde met Lel Go. En zoals ik al zei, de man die is... Eh, de jongeman die is komende zomer te zien op twee belangrijke festivals... Pinkpop en Rock Werchter. Passenger dus. Even terug naar afgelopen avond. Heerle, Limburgs Theater in de Rabozaal. Bezoek uit Corsica. Imovrini. Anga, Tikanga, Kualunga, Kuyamutu Kizene. Eye, Wakadifila. di va, confidenza chi beglia chi va, aviamma che voglio portare in su mondo un coraggio immutato, per accendo una gioia da va, una razia chissà, una razia chissà. Fammi schietto per ciò chi sarà, in petto ciò chi può salvare, a colpo di cuore incanta, e se pace per puoi lavare. Não nulexa do mundo a o instinto guiçar. di più, femuane dampo virtù, ma terra se male se po, arriti beci occhio mubo, in mano i veri davanti, a studi compa. longer. Afgelopen avond dus gaven ze een optreden in Heerlen in het Parkstadtheater. En vanavond kan je ze ook nog gaan bekijken in Nederland. Dan treden ze namelijk op in 013. Eh, en dat is in Tilburg. Imo Vrini dus uit Corsica. Je hoorde het gezelschap met het nummer Dummy. En dat is te vinden op een LP die vorig jaar verscheen. Imagina, de titel van dat album. Imo Vrini dus. Zij mag gaan optreden, dat is heel bijzonder. Op het Island of White Festival werd de afgelopen week bekend. Ik heb het over... Eh, de zangeres die ook bekend is, misschien bekender is als de actrice. En je hebt haar afgelopen vrijdag kunnen zien bij Twan Huis in de College Tour. Caries van Houten. Dit is een track van het album See You on the Ice. Een pracht LP trouwens. Ik laat je luisteren naar The Siren of the Sea. we could make a choice. van Houten hier in de rol als zangeres. En ze zal eind van de maand drie concerten geven. 22 april, dan zal het eerste plaatsvinden in het eh, Mestheater in Breda dag later dan hebben we het over dinsdag 23 april een optreden in de Oosterpoort in Groningen. En woensdag 24 april dan een optreden in het Amsterdamse Paradiso. Carice van Houten, zoals ik al zei, ik liet je nummer horen van de meest recente album onder de titel Siren of the Sea. Dat is de titel van het nummer dat ik liet horen aan de zangeres zal ook gaan optreden. Dat is dan weer heel bijzonder op het eh, Island of White Festival... tussen alle andere grote namen in de wereld van de pop en amusement en dichte muziek. Caris van Houten dus. Afgelopen week, hm, heb ik het alweer over bijna een week geleden... maar eh, afgelopen weekend werd het bekend, is overleden Harry Johnson. Harry Johnson wordt wel genoemd de man van de allereerste reggae-hit die hij produceerde... die plaat die werd in 1968 gemaakt. Het was een opname van de Belltones, het nummer No More Heartaches. Na verluid is de allereerste reggae-plaat reggae geproduceerd door Harry Johnson... wat wordt gezien als de allereerste reggae-plaat. Zeker de allereerste reggae-plaat die ooit de hitparade heeft gehaald. Het werd de nummer 1 in eh, Jamaica. Je hoorde de Beltones met dat No More Heartaches. Geproduceerd door eh, Harry Johnson. Harry Johnson die aanvankelijk zijn muzikale carrière begon... als bassist in de groep The Virtues. The Virtues. En eh, in Studio One in Kingston nam deze Harry Johnson dan dit No More Heartaches op. Afgelopen weekend overleed in eh, Groot-Brittannië Andy Johns. Andy Johns was vooral een geluidstechnicus. Als geluidstechnicus werkte hij mee aan het vierde album van Led Zeppelin. Ook bij de LP Exile on Main Street van de Rolling Stones was hij betrokken als geluidstechnicus. Maar hij heeft ook werk verricht als en geluidstechnicus en producer. En dan ga ik naar de LP Highway. De LP Highway die gemaakt werd door de groep Free. de jaren 60 uit 1969. En bent u vooral bekend geworden met het nummer All Rights Now. Maar dit was ook een aardige bekende geworden van Free. Het nummer Wishing Well te vinden op de LP Highway. Een album dat geproduceerd werd door... Andy, Andy Johns. Andy Johns, de geluidstechnicus die afgelopen weekend op 61-jarige leeftijd overleed. En deze dame die overleed afgelopen maandag op 89-jarige leeftijd. After successful attacks last night, General Moore decided to press forward. The Argentinians retreated. Our forces reached the outskirts of Port Stanley. Large numbers of Argentine soldiers threw down their weapons. They are reported to be flying white flags over Port Stanley. Our troops have been ordered not to fire except in self-defense. Is it worth it? coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women children soon will be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said that they're going to take me to task, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around. somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship mirror. Costello, ook op plaats gezet door Robert Wyatt, Maar Elvis Costello die heeft een nummer geschreven en een iets andere tekst gebruikt dan eh, Robert Wyatt. Op de trompet hoorde je trouwens Chad Baker. En in dit liedje uit eh, Elvis Costello is een ongenoegen omdat Margaret Thatcher zo nodig de Falklandse eilanden moest gaan veroveren. En wat de consequenties daarvan waren. Een andere man, Robert Johnson, is hier niet zo bekend... maar in eh, Engeland des te meer vooral bekend vanwege zijn politieke en satirische teksten in songs. Bijvoorbeeld in dit More Tea, Margaret. More tea, Margaret. And would you like one lump or six? With your conviction politics. You'd probably want the whole bowl. And all the milk, too. My mind, now don't we look the part? shameless in red like some old aunt. Dead bodies buried in your handbag. More tea, Margaret. Won't you tell us once again about your time at number 10? You and all those famous men. Kiss and tell. There was Ronnie Regan, Margaret. Yes, but you also gave your hand to both to Augusto and Saddam too. Men now who no one understands like you did. More tea, Margaret. Tell us those tales and make us gasp of how you broke the working class upon 10,000 picket lines with all your laws, Margaret. You and your boot boys dressed in blue. Oh, those wicked things you used to do, Margaret. You broke this nation's heart in two, didn't you? More tea, Margaret. De zanger Rob Johnson <laughs> over Margaret Thatcher, dus dat mag duidelijk zijn. Morrissey de laatste tijd in het nieuws geweest vanwege een eh, wat kwakkelende gezondheid. Heeft ook zijn ongenoegen geuitens over de voormalige prime minister. in een liedje dat heet Margaret on the Guillotine. The kind people have a wonderful dream. Margaret on the guillotine. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? people like you make me feel so old inside. Please die. Unkind people do not shelter this dream, make it real. is de zanger van de Smith geweest. Tegenwoordig solo, maar dit heeft hij ook onder eigen naam gemaakt. Morrissey met het nummer Margaret on the Guillotine. En dan nog eh, twee korte liedjes die te maken hebben met het eh, overlijden van eh, Margaret Thatcher. Eén gaat weer terug naar de periode dat zij eerste minister was in het Verenigd Koninkrijk. En dat was ook de periode waarin de punk eh, hoogtij uh, vierde. Ik ga het je luisteren naar Terry Edwards, het nummer dat hij gaat eh, zingen, zal ik maar zeggen. Dat heet Margaret Thatcher, We Still Hate You. Het is echte punk, behoorlijk rauw, maar zoals het met punk hoort... hele korte nummers, geen gitaarsolos en het duurt amper één minuut. We, we Still Hate You. En je hoorde de zang <laughs> van Terry Edwards. Margaret Thatcher, We Still Hate You. Nog één nummer en dat is dan een liedje... dat de afgelopen dagen behoorlijk veel gedownload werd. Ik laat je nu even de versie horen... zoals die destijds in 1939 voorkwam uit de film... The Wizard of Oz. Then this is a day of independence for all the Munchkins and their descendants, if any. Yes, let the joyous news be spread. The wicked old witch at last is dead. Ding dong, the witch is dead. Witch, oh, a witch, wicked was. Dan verspinde Judy Garland met andere vocalisten. In het nummer Ding Dong The Witches... dat een van de meest gedownloade liedjes de afgelopen week bij iTunes. Dadelijk laat ik een andere versie van dit nummer horen. Een swingende en een jazzversie. Hier bij de nacht ging anders, te vader op Radio 1.